Visser met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers legt tijdelijk zijn functie neer. De Raad doet dat in afwachting van het onderzoek naar misstanden bij het COA. Voorzitter van de Raad is de VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Hermans. Vicevoorzitter Bezemer stapt per direct op. Op aandringen van de Tweede Kamer richt het onderzoek naar het COA zich ook op de rol van de Raad van Toezicht. Minister Leers heeft dat bekendgemaakt in een brief aan de Kamer. De Raad van Toezicht ligt onder vuur omdat er niet is ingegrepen bij het COA naar meldingen van personeel over een verziekte werksfeer. Vanwege de kwestie werd bestuursvoorzitter Al Bayrak van het COA al op non-actief gesteld. Het OM gaat in beroep tegen de vrijspraak voor een vrouw uit Geleen voor het doden van drie van haar pasgeboren baby's. De rechtbank sprak haar vrij, omdat volgens de rechter niet kon worden bewezen dat de baby's bij de geboorte leefden. Het OM is het niet eens met alle conclusies van de deskundigen en vindt bovendien dat een buitengewoon ernstige zaak is met een grote maatschappelijke impact. De Belgische kabinetsformateur Di Rupo heeft vanochtend het akkoord gepresenteerd waarin de federale regering macht overdraagt aan Vlaanderen, Wallonië en Brussel, vooral op economisch en sociaal terrein. Gewesten mogen een autonomer beleid voeren. Ze mogen meer belasting heffen om dat nieuwe beleid te kunnen financieren. De federale overheid wordt kleiner en zal efficiënter gaan werken. Oud-premier Julia Timoshenko van Oekraïne is veroordeeld tot zeven jaar cel voor machtsmisbruik. Volgens de rechter heeft ze in 2009 een onvoordelige gasovereenkomst met Rusland gesloten. Oekraïne zou veel te veel voor dat gas hebben moeten betalen. Timoshenko vindt dat ze om politieke redenen wordt berecht. De Europese Unie en Amerika hadden Oekraïne gewaarschuwd Timoshenko niet te veroordelen. Koningin Beatrix en leden van de koninklijke familie vieren Koninginnedag 2012 in Renen en Venendaal in de provincie Utrecht. Het heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De koninklijke familie doet ieder jaar een andere provincie aan. Dit jaar bezocht de koningin nog Limburg. Het weer bewolkt en regenachtig met een stevige westenwind. Morgen staat er minder wind. Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen bij een graad of 15. Dit was het NOE. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de ringweg van Amsterdam is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Als je vanaf de A10 Noord naar de A10 Oost rijdt is bij de Zeeburgertunnel alleen de linkerrijstrook open. Tussen de afrit voor Volendam en de Zeeburgertunnel staat daarom 4 kilometer file.